Vertelt mijn collega Nick Wouters. Zodat je als koper denkt, hé, hey, er staat een nieuw huis te koop. Terwijl degene die eh, funda goed in de gaten houdt al weet van... Oh, ze zijn daar eh, met de prijs aan het zakken. En dit is een truc om hem weer opnieuw in de verkoop te doen. Dat betekent trouwens niet dat het eindelijk makkelijker wordt voor starters. Want je kunt nu minder geld lenen om een huis te kopen dan een tijdje geleden. Minstens 10 tunnels in Nederland moeten extra worden gecontroleerd. Vorige maand ging de A7 tussen Sneek en Jouren dicht... omdat het asfalt bij de tunnel omhoog kwam, door grondwater. En volgens deskundigen kan dat op meer plekken gebeuren. De inschatting is dat er met dit specifieke type trekanker en trekpaal... ongeveer 10 tunnels in Nederland zijn gebouwd... die dus een vergelijkbaar falenmechanisme zouden kunnen ondergaan. Rijkswaterstaat wacht eerst het onderzoek af over wat er misging met de tunnel in Friesland. Voor een hoop mensen is een dag zonne in Scheveningen afgelopen jaar flink in de papieren gelopen. De gemeente plaatste bijna 3000 wielklemmen. Bewoners klagen al jaren over overlast op zonnige dagen. En daarom kwam de gemeente met een plan om dat tegen te gaan. En de gevangenis in Alphen aan de Rijn wil er alles aan doen om een prison break scenario te voorkomen. De gevangenis komt met extra veiligheidsmaatregelen, zoals beter beveiligde ramen, nadat eind vorig jaar iemand probeerde te ontsnappen. Hij heeft eh, eh, vermoedelijk eh, de tralies doorgezaagd. Hè? Met lakens heeft hij geprobeerd over het hek te gooien. En is al een beetje upsilent zo naar beneden toe gekomen. Hij heeft het uiteindelijk niet, niet gehouden, is gevallen. En personeel was op dat moment al gesignaleerd. die heeft hem opgepakt. En de politie was er ook ter plaatse en heeft hem uiteindelijk hebben ook eh, de handlanger ook aangehouden. De gevangene had een zaagje om de tralies weg te halen. Een medewerker zou dat ding en een schroefboor in ruil voor geld hebben geregeld. Maar dat klopt volgens de gevangenisdirecteur niet. Hij zegt dat de gevangene de zaag heeft gestolen van een metaalbedrijf in de gevangenis. Het weer, ook vanavond valt er nog regen, vooral in het midden en zuiden. Later wel wat droger. Morgen een mix van zon, wolken en opnieuw toch wat buien, dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel dagelijkse files met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Zoeterwoude Rijndijk... Je doet er 20 minuten langer over. Er staat een lange file op de A10 Zuid van Amsterdam... na een ongeluk bij knooppunt Watergraafsmeer. Richting Amersfoort kost dat je ruim drie kwartier extra. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A10 Noord voor de Koentunnel heb je ook nog eens 10 minuten op onthoud. En het is druk op de A27 van Almere naar Gorkum...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 Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. I see you at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.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 Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken reizen begin volgende week naar Washington voor een gesprek met de Amerikaanse president Biden. Ze zullen vooral praten over de oorlog in Oekraïne en de economische betrekkingen. Zeker tien tunnels in Nederland moeten extra worden gecontroleerd. Het gaat om tunnels die net zo zijn gebouwd als de Prinses Margriet-tunnel bij Sneek. Het asfalt ter hoogte van die tunnel werd eerder omhoog geduwd door het grondwater. Het weer regenachtig met veel wind bij 11 graden. Later vanavond wordt het droger.